Agenten vonden het kapmes toen de jongens werden gefouilleerd. De politie heeft het mes in beslag genomen. In Florida hebben de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu naar eigen zeggen een prima gesprek gehad over Gaza. Er werd vooral gepraat over de volgende fase van het staakt het vuren. Volgens deze defensie-expert laten de gesprekken een duidelijk beeld zien... van de relatie tussen Israël en Amerika. Die is eh, buitengewoon eh, goed. En eigenlijk wat Netanyahu wilde, dat heeft hij gekregen. Er lijkt geen haast te worden gemaakt met het, eh, het uitrollen van dat 20-puntenplan. Dus die tweede fase. En dat komt eigenlijk Netanyahu wel goed uit. Volgens Trump levert het gesprek met Netanyahu veel conclusies op. Maar het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelde. En dat dieren over het algemeen heel slecht gaan op vuurwerk, dat weten we inmiddels wel. Katten schrikken zich rot. Veel honden kruipen bij al het geplof bang onder het bankstel. Aniek uit Amsterdam heeft voor haar hondje Ellie een oplossing. We gaan naar de afsluitdijk. Daar is het hopelijk rustig en daar eh, kunnen we rustig oud en nieuw vieren. We gaan eh, op een parkeerplaats in de auto zitten. Eh, en natuurlijk als het echt rustig is, lekker daar even naar buiten en even wandelen. Gezellig auto nieuw. Had anders gekund. <laughs> <laughs> Nou, deskundigen adviseren om je hond aan de lijn te houden... zodat hij niet in paniek wegrent. De gordijnen dicht te houden en de radio aan te zetten. Heb ik nog het weer, wat zon bij 4 tot 8 graden. Morgen vrij bewolkt en in de avond in het noorden een enkele bui.